Clemens Peters met het NOS Journaal. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn Europees kampioen geworden. In Amstelveen werd België in de finale met 3-0 verslagen. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Carlien Dirksen van de Heuvel, Kelly Jonker en een strafbal door Irene van den Assem.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 In de eredivisie vier wedstrijden vanavond. In Arnhem won AZ met 2-1 van Vitesse door twee doelpunten van Weghorst. Matafs scoorde voor Vitesse tegen. Pek Zwolle won de Overijsselse derby tegen FC Twente met 2-0. FC Twente heeft dit seizoen alleen nog maar verloren. En datzelfde geldt voor ADO Den Haag dat vanavond thuis met 2-1 de mindere was van Heerenveen. De wedstrijd Heracles Excelsior is nog bezig. Het weer. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen vroeg is er kans op mist.